op jou. Oh nee, wat is dit nou? Zo'n gevoel met niets te vergelijken. Ik weet niet wie je bent en of je mij wel kent. Toen zeg maar, nou, hoe kan ik jou bereiken? Ben je nog vrij? En zie je iets in mij? you